Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag is oplopen. Het aantal staat nu op 276, met ook nog honderden gewonden. Zaterdag ontplofte in het centrum van Mogadishu een vrachtwagen vol met explosieven. Waarschijnlijk was een hotel langs een drukke weg het doelwit. Het hoge aantal slachtoffers komt volgens getuigen mede... doordat er op het moment van de ontploffing een file stond. In de Spaanse regio Galicië zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ze zaten in een busje en werden ingesloten door het vuur. Hun lichamen zijn later teruggevonden in het uitgebrande voertuig. Door de droogte en de hoge temperaturen braken er de afgelopen dagen tientallen grotere en kleinere natuurbranden uit in het noordwesten van Spanje. Door de harde wind is het vuur moeilijk te bestrijden. De forensische kliniek Altrecht in Den Dolder heeft extra beveiliging ingeschakeld... nadat donderdag op het terrein een vrouwelijke voorbijganger was lastiggevallen. Dat meldt NRC. Het gebeurde volgens de krant vlakbij de afdeling waar Michael P. was opgenomen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber. Donderdag liep het goed af omdat een voorbijganger heeft ingegrepen. Volgens de kliniek is nog niet zeker of de vrouw werd achtervolgd door een patiënt. Filmproducent Harvey Weinstein raakt na zijn plaats in de Oscar Academy ook zijn hoogste Franse onderscheiding kwijt. President Macron heeft besloten dat hij geschrapt wordt van de erelijst van het Légion d'honneur. Weinstein kreeg de onderscheiding in 2012 van de toenmalige president Sarkozy voor zijn verdiensten voor de filmindustrie. Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting.